Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Italië is Matteo Renzi door zijn partij, de Partito Democratico, zoals verwacht voorgedragen als nieuwe premier. Waarschijnlijk neemt president Napolitano morgen of maandag een besluit over wie een nieuwe regering moet gaan vormen. Premier Letta diende vrijdag zijn ontslag in dat zijn partij het vertrouwen in hem had opgezegd. Als de 39-jarige Renzi wordt aangewezen, dan is hij de jongste premier uit de geschiedenis van Italië. De belangrijkste prijs van het internationale filmfestival in Berlijn, de Gouden Beer, is toegekend aan Black Coal Thin Ice van de Chinese regisseur Zhao Yinan. De prijs voor beste acteur ging ook naar die film. Liao Fan speelt daarin de rol van een oud politieman die als privédetectief een serie mysterieuze moorden onderzoekt. Voetbaltrainer Bert van Marwijk is ontslagen als trainer van Hamburger SV. Dat melden Duitse media. Van Marwijk verloor vandaag voor de achtste keer op rij met zijn club. Nu tegen de nummer laatst in de competitie. Oud-bondscoach van Marwijk is nog in vijf maanden in dienst geweest van de club uit Hamburg. In de eredivisie heeft hekkensluiter ADO Den Haag gewonnen van Roda JC. In Kerkrade werd het 1-0 voor de Hagenaars. Door de zege gaat ADO op de ranglijst Roda voorbij, dat nu als laatste staat. Ook in de kelder van de eredivisie was NEC met 3-1 te sterk voor RKC. De topper tussen FC Twente en Vitesse eindigde in 2-0 voor de ploeg uit Enschede. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam is Igor Sijsling er niet in geslaagd de finale te bereiken. De Amsterdammer ging in de halve finale in drie sets onderuit tegen de Kroaat Marin Silic. De andere finalist is Thomas Perdig. Het weer. Vanavond enkele buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. En het koelt af tot een graad of 4. De wind neemt iets af. Morgen wisselend bewolkt en kans op een bui. Het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.